Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen gemeenten zien sekswerk vanuit huis niet zitten. Mijn collega Remco Andriga weet waar de pijnpunten zitten voor die gemeente. Overlast is wel het, eh, het voornaamste. Eh, eh, bang voor overlast voor de buurt, bijvoorbeeld door aanloop van klanten. Maar ze denken ook dat er minder zicht is op eventuele misstanden... of dat ze door dat toe te staan meewerken aan situaties waarin iemand gedwongen wordt. Andere gemeenten zijn juist wel enthousiast. Zij zeggen dat het illegale prostitutie tegengaat. Maar door de grote weerstand lijkt een nieuwe wet... die een vergunning verplicht maakt voor sekswerkers vanuit huis er dus voorlopig niet door te komen. Een enorm gebied in het zuiden van China heeft te maken met overstromingen. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd en nog eens 130 miljoen mensen hebben een waarschuwing gekregen dat ze zich erop moeten voorbereiden, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. De verwachting is dat de hoogste waterstanden nu zo'n beetje bereikt zijn. Er zijn nog geen berichten dat ik zag dat er ook echt eh, dammen en waterreservoirs zijn doorgebroken. Eh, er zijn wel berichten dat er heel veel eh, aarde naar beneden is gekomen. Dat er heel veel landverschuivingen zijn geweest. Het gaat om de zwaarste regenval in het gebied in 100 jaar tijd. En zometeen begint in Amsterdam de rechtszaak over de mondkapjesdeal van Sievert van Liende. De overheid en de stichting die hem miljoenen betaalde voor de mondkapjes willen het geld terug. Vorige week zei Van Liende bij Op1 nog dat hij het geld wil teruggeven. En twintig jaar geleden waren ze de eerste reality show van Nederland, de Tokkies. Dat wil ik zeker zien, Ga hem niet bij de hand doen! Ja, helemaal geen zin. Rustig. Nou, Tokkie is ook echt hun achternaam, maar door de serie werd Tokkie vooral de benaming voor een asociaal persoon. Na al die jaren heeft de familie daar nog steeds last van. In een nieuwe documentaire willen ze dan ook laten zien wat die bekendheid met ze heeft gedaan. Maar of vader Tokkie spijt heeft van de serie... Nee hoor, want ik heb nou dingen meegemaakt die ik nog nooit meegemaakt. De docu is vanaf eind april op Prime Video te zien. En het weer nog een frisse dag met veel zon, maar ook wolken... en vooral vanmiddag op sommige plekken een bui. Het wordt max 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 5 kilometer file... tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer. Door bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. vertraging is 10 minuten. En 201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen Vreeland en Loenersloot 5 minuten vertraging. Een kwartier op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom... tussen Wouwbrugge en Leimuiden 4 kilometer file.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 Tuincentra verkochten vorig jaar veel meer buitenplanten. Ze zagen hun omzet van bloemen en planten verdubbelen... omdat meer mensen hun tuin willen vergroenen. Na 30 jaar heeft Egypte een standbeeld van koning Ramses II weer terug. Het beeld van 3400 jaar oud werd 30 jaar geleden gestolen... maar dook in 2013 weer op op een tentoonstelling in Londen. Na samenwerking met Zwitserland is het beeld nu weer terug in Cairo. Het weer eerst bewolkt, later vandaag opklaringen met af en toe een bui bij zo'n 10 graden.